met het Journaal. Artsen zonder grenzen vaarten te rennen. Dat besluit neemt de organisatie omdat de Libische kustwacht vijandig zou staan... tegenover de aanwezigheid van humanitaire organisaties in het gebied. De kustwacht wil een eigen reddingszone instellen... en de aanwezigheid van schepen tegengaan. Artsen zonder grenzen is bang voor de consequenties die dat kan hebben voor migranten. Volgens ooggetuigen worden vluchtelingen vaak mishandeld... door de Libische kustwacht en bovendien worden ze tegen hun zin teruggestuurd naar Libië. In de Amerikaanse staat Virginia is de noodtoestand uitgeroepen. Bij een extreemrechtse protestmars in de stad Charlottesville... zijn groepjes demonstranten opnieuw slaags geraakt met elkaar. De politie vormde een muur om de demonstranten van elkaar te scheiden. De rechtsextremisten protesteren tegen het weghalen van een standbeeld... van een generaal uit de Amerikaanse burgeroorlog. Sommigen dragen militaire uniformen en hebben geweren bij zich. En ook roepen ze racistische leuzen. Bij demonstraties tegen de verkiezingsoverwinning van president Kenyatta in Kenia zijn meerdere doden gevallen. Oppositie heeft het over meer dan 100. Een Keniaanse mensenrechtenorganisatie houdt het op 24 doden. De mensenrechtenorganisatie baseert zich onder meer op berichten van nabestaanden. Zo zegt een man dat zijn dochter van negen is overleden door ontvliegende kogels. De aanhangers van presidentskandidaat Odinga erkennen Kenyatta niet als winnaar van de verkiezingen, omdat er gefraudeerd zou zijn. Er moet een beter systeem komen om kinderen van spermodonoren in te lichten als een biologische vader een genetische afwijking heeft. Dat zegt een vereniging van artsen die zich bezighoudt met erfelijke aandoeningen. Er zijn nu geen landelijke regels voor. Twee vrouwen die een borstkanker gen erfden van een anonieme donorvader wilden andere kinderen van de man waarschuwen, maar donorklinieken bleken daar niet bij te kunnen helpen.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 And I'm all messed up, I'm so out of loud. Stilettos and broken bottles. I'm spinning around.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 氢氧吧，blue。 till the morning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 remember op internet. www.zfmzandvoort.nl for you, that's what I like. So view the situation that you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 inside you need me. No one else can make it right. Don't you try to hide your secret.